Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voor het eerst wil een keizer van Japan aftreden. Keizer Akihito is nu 82 jaar en wil in de komende jaren met pensioen gaan, zegt hij. De reden is niet bekendgemaakt. Akihito is al 27 jaar keizer en heeft hartproblemen. Zijn zoon, kroonprins Naruhito, is 56 jaar. In Duitsland is een grote politieactie geweest tegen haatcommentaren op internet. De politie deed invallen in 60 woningen. Op een besloten Facebookgroep zouden extreemrechtse, racistische en opruiende opmerkingen zijn gezet. Het is voor het eerst dat op zo'n grote schaal wordt ingegrepen tegen haatberichten op internet. De Duitse politie wil met de grote actie laten zien dat zulk commentaar niet onbestraft blijft. De oorzaak van het ongeluk in Stieltjeskanaal in Drenthe, waarbij vier doden vielen, is bekend. Een auto belandde zaterdag in het water doordat de rem van de aanhanger kapot was, zegt de politie. Toen de bestuurder remde botste de aanhanger tegen de auto die zo het water werd ingeduwd. Weert gaat het gemeentehuis beter beveiligen vanwege agressieve mensen aan de balie. Sommige medewerkers zijn angstig omdat ze worden uitgescholden en geïntimideerd, zegt de gemeente. Daarom komt er standaard een beveiliger in de hal van het gemeentehuis van Weert, worden balies aangepast en komen er camera's. Ook krijgen medewerkers trainingen zodat ze kunnen omgaan met agressieve klanten. Als het aan winkeliers ligt, wordt bedelen verboden. Volgens Detailhandel Nederland hebben winkeliers steeds meer last van bedelaars in binnensteden. De organisatie zegt dat het meestal mensen zijn uit Oost-Europa die er hun beroep van hebben gemaakt. Soms staan er criminelen op de uitkijk om te kunnen zakkenrollen, zegt Detailhandel Nederland. Het weer, wolken en buien trekken vanmiddag langzaam naar het oosten van het land. Dan wordt het in het westen weer droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen minder buien, meer zon en ongeveer 18 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer file. Je hebt daar 20 minuten op onthoud. Ook op de A1 verderop bij Hilversum ligt water op de weg.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 Walking in Memphis. I was walking with my feet ten feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet ten feet off a beam.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 We hebben natuurlijk zoals u van ons gewend bent weer een gast in de studio. En vandaag is dat Kiria Lochtenberg van de Safari Lodge. Dat is uh, eh, strandpaviljoen nummer 2. Klopt inderdaad. Dank Welkom. wel. Dank je. Hoe lang bestaat de Safari Lodge? Ehm, nou, in de huidige vorm bestaat het eigenlijk pas sinds dit seizoen. Want we hebben ehm, eh, vorig jaar besloten om van de naam Safari Club af te stappen. Eh, de reden hiervoor is dat we eigenlijk al een aantal jaar vonden... dat het concept club niet helemaal meer eh, paste bij wie we zijn. Ja. En eh, ja, het concept lodge stond eigenlijk altijd al in onze visie... Ehm, in onze uitstraling, in wie we zijn. Maar ja, het kwartje was eigenlijk nooit gevallen... totdat een vaste gast vorig jaar naar ons toe kwam en zei... waarom noem je het niet Safari Lodge? En ehm, ja, toen 1 en 1 was 2 en sindsdien zijn we de Safari Lodge. Ja, leuk. Ja, en ehm, ja, de eh, lodge als woord betekent eigenlijk letterlijk een eh, toeristische accommodatie gelegen aan een eh, national park. Die wordt ingezet tijdens de wildlife safaris in Zuid-Afrika. nou, wij zijn een strandpaviljoen natuurlijk voor een groot deel gericht op de toeristische sector. En grenzend aan ons eigen national park, de Waterleidingduinen. En ja, safari is natuurlijk wie we zijn. Dus vandaar dat, dat lodge eigenlijk heel erg past bij onze identiteit. Ja, unieke naam ook. Ja, zeker. Ja. leuk. Hoeveel mensen werken hebben jullie? Oeh, ja, best wel wat. Eh, we hebben ongeveer een vast team van zo'n tien eh, personen. En eh, ja, op drukke dagen zijn er nog wel een paar extra voetbalteams die paraat staan. Ja. op een drukke dag moet je toch wel denken aan zo'n dertig man die, oh, die aan het werk zijn. Ja, ja ah, veel. Hebben jullie een uitgebreide menukaart? Ja, ja, vinden we zelf eh, absoluut. Uh, qua keuken zijn we heel erg gericht op, eh, op duurzaam biologisch eten. En ja, we hebben een creatieve kaart. Dus dat betekent dat we qua duurzaamheid veel duurzaam vlees gebruiken. E-nummers proberen te weren uit de keuken. veel voedsel met green label hebben. En qua creativiteit ja, proberen we creatief, gerechten zo creatief mogelijk op te maken. En ja, om een voorbeeld te geven ons dessert eh, kun je krijgen uit een kokosnoot. En eh, voor de kinderen hebben we eh, een broodje aap. En ja, daarnaast organiseren we ook speciale avonden. Zo hebben we iedere woensdag, dus ook vanavond, ehm, de Woodfire Pizza Night. dat betekent dat we pizza's voor, voor een tientje de deur uitgooien. We hebben een, echt een Italiaanse chef die, die iedere woensdag, maar ook op vrijdag, zaterdag, zondag... achter de houtoven staat, die midden in het restaurant staat om verse pizza's te bakken. Dus dat is ook onderdeel eh, ja, van onze keuken. Nou, hartstikke leuk. Wat zijn de gemiddelde prijzen ongeveer van een menu? Ehm, nou, voor de lunch moet je ongeveer denken tussen de 5 en de 7,5 euro voor een, eh, voor een broodje. En eh, voor de avond tussen de 12 en de, en de 18 euro voor een gerecht. Dat is een beetje waar jij moet denken. Hoe laat is de keuken gesloten? Om 10 uur. Oké. Hebben jullie aparte ruimte om feest en partijen te geven? Ja, zeker. Ja, als een van de grootste locaties eh, eh, op het strand eh, hebben we gelukkig ruimte genoeg. Dus we hebben een, een aparte locatie, die heet The Cottage. dat heeft zowel een eigen binnenruimte als een uh, eigen privéstrand eromheen. Dus die wordt zowel gebruikt voor bedrijfsfeesten, partijen, bruiloften... maar ook onze eigen evenementen vinden daar plaats. En het voordeel daarvan is dat het hoofdpaviljoen, de lodge... dus altijd gewoon geopend kan blijven, al hebben we evenementen. Ja, leuk. Hoeveel personen kunnen jullie kwijt daar in zo'n ruimte? Ehm, nou, in ons bijgebouw, hebben eh, we hebben bijvoorbeeld aanstaande zaterdag een evenement... waar we ongeveer 800, 900 man eh, verwachten. Ehm, maar goed, als je het hoofdpaviljoen nog, eh, nog meerekent... dan kunnen we eigenlijk wel makkelijk 2000 mensen kwijt. Ah, dat is aardig wat. Ja, absoluut. veel. Hoe onderscheiden jullie je als strandtent tegenover de andere paviljoens? Ehm, nou, sowieso qua onze eh, uitstraling en concept. Dus nou ja, wat de naam al zegt, waar we het net over hadden, eh, de Safari Lodge. Dus ehm, ja, je zal eh, bij ons veel grof hout vinden, veel bomen en planten. En ja, de safari, hier en daar een giraf. Dus de safari-sfeer die komt heel erg, heel erg terug. En daarin zijn we denk ik wel uniek. En daarnaast zijn we naast een restaurant organiseren we ook veel, veel andere festiviteiten, zoals dus festivals, eh, evenementjes op de zondag, eh, waar we het misschien zo nog even over hebben. Dus eh, ja, daar denk ik ook wel dat we ons onderscheiden... door niet alleen een, uh, een te zijn qua restaurant en, en strandbedjes... maar ook daaromheen nog, nog veel organiseren. Ja. ja, want ik heb aanstaande zondag heb ik gezien vanaf 12 uur Sunday Sessions. Ja, klopt inderdaad. Ja, we doen al een aantal jaar eigenlijk safari sessions. dit jaar zijn dat de Safari Sunday Sessions geworden... Ehm, dat is eigenlijk eh, ontstaan uit het idee dat we jonge opkomende artiesten eh, eigenlijk een podium willen bieden. Dus eh, dat is voornamelijk ja, akoestische muziek, singer-songwriters die dan bij ons komen zingen op het strand. En dat wordt afgewisseld met de jongens van de Funk Caravaan. En dat zijn twee of drie DJ's die vanuit een oranje caravannetje vinylplaatjes draaien. Dus echt de oude disco-hitjes komen allemaal voorbij. En eh, ja, dat concept samen eh, is de, zijn de Safari Sunday Sessions. En eh, die vinden één keer per maand vinden die plaats. Sorry, eventjes <laughs> afgeleid. Willem is weer aan het rennen door het pand. Ja, ik denk, van, maar ik, zag, ik, zag ik zag door mijn telefoon zo'n Pokémon. Ik denk, ik moet hem <laughs> Hou dat alsjeblieft boven die Pokémon. Heb je hem gevangen? Nee, want ik ben teruggefloten. Ja, zo hoort het ook. Ja, ja. Nee, Willem Kiara heeft ook een eh, verzoeknummer eh, bij jou ingediend. Oké. Ja. Nou, dan gaan we die draaien, toch? Ik, eh, En welke is dat, Kiara? Ehm, dat is Open van Rai. En nog wel grappig om daarbij te vertellen... is dat zij vanavond optreden in Caprera. Dat is het openluchtconcert in, in Bloemendaal. Dus daar ben ik bij vanavond. Dus ik dacht, ja, dat nummer dat moet even gedraaid worden. Dus bij deze... Nou, een betere motivatie kan ik niet bedenken. Dus hier komt hij. a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. gentle still. Kiria, je bent nog steeds eh, gezellig onze gast. We gaan het nu even hebben over eh, de kaartjes die jij beschikbaar hebt gesteld. Twee keer twee eh, kaartjes voor het festival Festivari. Ja. Wat is dat precies voor een festival? Festivari is ons eigen jaarlijkse strandfestival. Dit is alweer de, de vierde editie... die precies over een maand op 13 augustus weer plaats zal vinden. Ehm, ja, we zijn eigenlijk vier jaar geleden gaan brainstormen van willen we niet een eigen festival eh, op het strand? Want ja, er gebeurt niet, toen der tijd niet heel veel eh, in Zandvoort. Uh, behalve natuurlijk Zandvoort de Live, wat ieder jaar plaatsvindt. En ja, zo is eigenlijk Festivari geboren. En de slogan van het festival, A Colorful Jungle at Sea, verraadt eigenlijk het, het concept. We bouwen altijd één grote jungle op het strand. Dus je moet denken aan heel veel bloemen, bomen, takken, dat je echt eh, midden in de jungle op het strand staat. En qua muziek eh, ja, sluit het eigenlijk ook heel erg aan bij dat concept. Dus je moet eh, denken aan veel Afrikaanse beats, global house. we beginnen de dag altijd lekker met wat jazz en soul. En ja, sluiten de dag af met de hele toffe live acts. Dus we proberen altijd qua muziek heel vernieuwend te zijn. Dus eh, wat je nu erg ziet is, is dat eh, je vaak live muziek ziet in combinatie met elektronische muziek. Dus DJ samen met een percussionist, uh, toetsenist, zanger. Dus de twee laatste acts op Festivari, ja, die, die zullen een combinatie van elektronische en live muziek zijn. En ja, naast muziek zorgen we ook altijd voor veel entertainment. zo staat er bijvoorbeeld een jacuzzi, kun je schat zoeken. En ja, zijn er nog een aantal andere live acts die we nog even geheim houden. Maar ja, die zullen ook ontzettend leuk worden. Dus ja, over precies een maandje eh, kun je er weer bij zijn. Eh, ja, kaartjes zijn een tientje, dus eh, dat is allemaal goed te doen. En we vinden het, ja, het is ongeveer 5 tot, tot uh, 700 man. Dus het is een klein intiem festival. Ja. Met de voetjes in het zand. Ja, ja dat klinkt supergoed. Ja. Ik zie jou al zitten in de bubbelbad, Willem. Ja en nee. <laughs> Nee. ik, heb dat, ik heb dat één keer gedaan en ze hadden me niet gewaarschuwd dat dat ding aanging. Dus ik schok me werkelijk <laughs> helemaal de tandjes. Nee, maar eh, eh, ik, ik kom zeker langs. Ik wil dat zeker eens een keertje zien, een keer meemaken. En, eh, ja. Vanaf de boulevard dan? Want je moet wel een kaartje kopen normaal gesproken. Ja, maar ik kom gewoon als mystery guest. Ja. als, je in het, als je in het bubbelbad gaat, dan, dan zet ik je op de lijst. Zet mij er maar Oeh, <laughs> verleidelijk. Ja, je moet uh, niet uitdagen, <laughs> nou, in ieder geval gaan we nu over naar de prijsuitreiking. Even husselen. Kiria, jij mag ze zelf trekken. Nou, daar komt de eerste. De eerste winnaar is geworden Dave van der Beek. Gefeliciteerd, Dave. Maar dan is er gelukkig nog één. Ja. Dus daar komt de tweede. De tweede naam die uh, gratis kaartjes krijgt voor Festivari... is Annelies Schuiten-Ottolini. Gefeliciteerd Annelies. En veel plezier met het feest. Weer geen Willem Bruist, hè? Nee, weer niet, hè? Oh, wat erg. <laughs> Jij mag geen bubbelbad. Ja, maar dat maakt niet uit. Je mag me op de, zet me op de lijst. maakt mij eruit. Ja. <laughs> Moet, er dan een record, moet er dan een record aan eh, verbonden worden of zo? Eh? Ja, je moet er wel minimaal een half uur in blijven zitten. Oeps. Ach, een half uur. Wat is een half uur? Ah, van nee. <laughs> in ieder geval bedankt voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan.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 Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlander gemiddeld 8,7 uur per dag zit. Aan langdurig zitten kleven behoorlijke risico's. Allereerst kun je daarbij denken aan overgewicht... wat in veel gevallen weer de oorzaak is van chronische aandoeningen... zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes. De slechte effecten van zitten op het lichaam zijn volgens onderzoekers niet te compenseren met een uurtje sporten. Het is net zo onlogisch als denken dat je de gevolgen van een roken van een pakje sigaretten per dag kunt elimineren door elke avond een uurtje frisse lucht in te ademen. Het kan een oplossing zijn als we ons werk bewegend kunnen uitvoeren. Vanuit die gedachte is de Treadmill Desk ontwikkeld. Dit is een staanbureau dat is geplaatst op een loopband. Op die manier kun je rustig lopen op de band en gelijktijdig typen, telefoneren en vergaderen. Natuurlijk zijn er ook andere manieren om het lichaam meer beweging te gunnen. Denk aan het gebruik van de trap in plaats van de lift. Geen koffiekan op het bureau, maar voor ieder bakje lopen naar het apparaat. Of een sociale wandeling met je collega's in de middagpauze. De gemeente Zandvoort wil graag meer wijsjes voor het carillon. Een idee is om muziek te laten horen... wat iets met Zandvoort, zee, strand of duinen te maken heeft. We gaan naar Zandvoort aan aan de zee is door de gemeente zelf genoteerd... De wijzen moeten goed in het gehoor liggen, mogen niet kwetsend zijn... en niet bedoeld voor propaganda of reclame. Alles kan. Pop, klassiek, modern, musical, Nederlands en buitenlands. Het is bedoeld voor jong en oud. Iedereen kan zoveel suggesties doen als die maar wil. Graag voor 13 augustus ideeën sturen via e-mailadres carillon... en dat spel ik even C-A-R-I-L-L-O-N... zandvoort.nl. Op 1 september zal de selectie bekend worden gemaakt wethouder Gert-Jan Bluis, nieuwweefdirecteur directeur Leo Sanders... en medewerkster van de gemeente Zandvoort Jolande Verstegen zullen de keuze maken. Een lijst met suggesties van de wijsjes kun je vinden op www.zandvoortnieuws.nl. En nu gaan we naar de agenda, Willem. Donderdag 14 juli is er op het Badhuisplein bij het casino in Zandvoort... een presentatie van 9 DTM-coureurs en de officiële DTM Grid Girls. Dit als voorproefje op het DTM Weekend. Op het programma staan publieksinterviews en handtekening- en fotosessies met de coureurs. Ook zijn de officiële DTM safety cars aanwezig. Het begint om 3 uur en eindigt om 4 uur middags. Vrijdag 15 juli van 4 tot 10 uur s'avonds is er weer een toeristenmarkt op het Gasthuisplein in Zandvoort... Met gezellige kraampjes die erop gericht zijn toeristen te laten genieten van een Zuid-Europese sfeer in onze badplaats. On Air Events heeft als doel volgend jaar de markt ook in de maand augustus te laten plaatsvinden. Vrijdag 15 juli bij Strandclub aan Zee nummer 12 in Zandvoort is het mosselavond. Deze worden tussen 6 en 8 geserveerd met brood, salade en sausjes en zijn bereid op klassieke of Spaanse wijze. Als je mosselen niet lekker vindt, dan wordt er voor jou een saté of biefstuk van de barbecue geserveerd. Ook voor vegetariërs is er een heerlijk alternatief. DJ Willem Bruis zal lekkere muziek voor jullie draaien. Reserveren kan op 0631007600. Ook zaterdag 16 juli vanaf 8 uur Tropicana Festival in het centrum van Zandvoort. Er is live muziek op diverse podia in de Haltestraat, Kerkplein en het Dorpsplein. Er is onder andere een optreden van de bekende Zandvoortse zangeres Luna. De toegang is gratis. Vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli is het DTM-spektakel op het circuitpark Zandvoort. De line-up voor het DTM-evenement is weer ijzersterk. Geniet van wedstrijden van DTM via Formule 3, Porsche Carrera Cup, Audi Sport TT Cup en TCR Benelux. Aanvang is 10 uur, einde om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via de DTM-website. Zaterdag 16 en zondag 17 juli ook nog een Haarlem 105 en ZFM Zandvoort zomerweekend. Tussen 9 uur s ochtends en 8 uur s avonds kun je bij het strandpaviljoen de haven van Zandvoort, nummer 9, zien en horen hoe radioprogramma's worden gemaakt. Kom samen met ons genieten van lekkere muziek, het mooie weer en het heerlijke strand in Zandvoort. Dan gaan we naar het weerbericht, eh, Willem. Het weerbericht. En dan moet ik natuurlijk gelijk je jingle klaarzetten, hè? Natuurlijk. <laughs> het weer. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar er kunnen ook buien met onweer voorkomen. De zuidwestenwind draait naar noordwest en is matig van kracht. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt. Er waait een zwakke noordoostenwind, of noordenwind, sorry, en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen schijnt de zon, maar is ook nog steeds kans op een bui. Er waait een krachtige noordwestenwind en de temperatuur wordt hooguit 19 graden. Dit was het weerbericht het Nou, het ziet, er, het ziet er allemaal eh, wel, eh, wel leuk uit, denk ik. Nou, valt wel mee, hè? Ik kan eh, slechter. Het kan zeker slechter. En, en als ik het, het weerbericht zo bekijk en ik ga kijken wat er allemaal te doen is van het weekend...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 plane walks down a one way street. I look above and I know. Robbie Williams met Angels. je luistert nog steeds naar Zandvoort Luncht. Want dat doen we nog steeds. Tenminste, iedereen zal het wel op hebben, denk ik. Maar voor de vorm, eh, ja, toch maar. Ingrid, ben je er nog? Ja. Je bent, oh, sorry, ik schrik ervan. Hoe zit het met de bitterballen? Eh, heb je die al besteld? Nou, eh, nee, ik zal heel eerlijk vertellen, ik ben van de bitterballen af. Maar ik heb <laughs> een nieuwe raadje, dat lijkt op bitterballen, alleen die zijn niet gepaneerd. En je kan ze ook niet eten, zeker? Nee, alleen maar, <laughs> alleen maar naar kijken, alleen maar naar kijken. Nee, nee, nee. Ik ben er een beetje van afgestapt, want ja, ik kreeg op een gegeven moment eh, toch dat mijn erop aangepast moet worden. <laughs> en eh, ja, dan, eh, dan kun je of kiezen of je gaat door met, met bitterballen eten en je blijft kopen. Of je mindert. Ah. Ik, heb, ik heb voor een hokje B gekozen. Zo. <laughs> Ja. maar dat maakt niet uit. Ik kan er nog steeds van genieten hoor. follow. Mountain I am river low. I follow. Aardevoet vertoont UB40. Ik zal hem zo een stukje reggae. De vitamine R is dat. En als de R in de maand is, dan eh, is het gezellig in Zandvoort, denk ik. Ik ben Ingrid, wat denk jij? Het is altijd gezellig in Zandvoort. Ja, men zegt van wel, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, er is ook zat te doen. Ik ja, bedoel, zo is dat. Als ik naar jou geluisterd heb, naar de agenda zo. Ik, ik merk het er wel, ik kom weer tijd tekort. Je hoeft je nooit te vervelen. Nee, maar dat doe ik ook niet. Nee. Ik, eh, never zeggen, ik kom tijd tekort. En eh, als ik wat tijd over heb, dan ga ik rustig in een hoekje zitten en dan ga ik even denken van... wat zou ik er nou eens mee doen? En wat denk je? Dan kom ik altijd weer aan de Tolweg 10A terecht. Heel raar is dat. Ja, ja, ja. Maar dat geeft niet. Ik doe met alle liefde en eh, heel veel plezier. En eh, zolang het leuk is, is het goed. Zo is dat. We gaan even naar Birds. Nee, Chef Special met Birds. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol? Or that track you wrote that made them all dance on the dance floor? But the dancing floor ends at four. When the dancing people have to go, and there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night. showers from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you Ja, en zo lopen wij alweer richting de klok van twee uur. Het einde van ZFM Zandvoort alweer. Het was gezellig, Willem. Het was, eh, ja, ik vond het leuk. Ja, ik ook. En ik heb nog één plaatje wat ik kan draaien. Wat, eh, wat dacht je van uh, Leonard Cohen? Nou, mag je doen. Ik zou zeggen, rugnummers op. There's ten pretty women. Iedereen bedankt voor het luisteren.